Zes uur. Freddy van Tijn. De 22 mensen die na de aanslag in Manchester werden opgepakt zijn allemaal weer vrij. Ze worden niet vervolgd, hun is niets ten laste gelegd. Het onderzoek naar mogelijke handlangers van de man die zich oplies, gaat nog wel door. Bij de aanslag in Manchester kwamen bijna drie weken geleden 22 mensen om het leven. Ze hadden net een concert bezocht van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Schrijver Frank Westerman heeft de VPRO Bob den prijs gekregen voor het beste Nederlandstalige reisboek. Een woord, een woord is een zoektocht naar een antwoord op terreur. De prijs bestaat uit een bedrag van 7500 euro. Het is voor Westerman de tweede prijs voor hetzelfde boek binnen 24 uur. Gisteren werd een woord een woord bekroond met de prijs. Daarmee kreeg hij 10.000 euro. Volgens de regering May is er geen verandering in de plannen rond het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan Groot-Brittannië. De Britse krant The Guardian had gemeld dat dat bezoek wordt uitgesteld. De krant schreef dat Trump onlangs in een telefoongesprek met premier May had gezegd dat hij niet langskomt als er grootschalige protesten zijn. Hij wil het land alleen bezoeken als hij het gevoel heeft welkom te zijn. Premier May was begin dit jaar de eerste buitenlandse leider die een bezoek bracht aan president Trump in het Witte Huis. En daar nodigde ze Trump uit voor een staatsbezoek. Het RIVM heeft rond half drie vanmiddag een zonkracht gemeten van 8,7 en dat is voor Nederland zeldzaam hoog. Het record voor Nederland is een zonkracht van 9, die is gemeten op 25 juni 1995. En dat had deels te maken met een vulkaanuitbarsting op de Filipijnen in 1991. De jaren daarna was de ozonlaag dunner en daardoor was de zonkracht groter. De verwachting is dat de zonkracht in de loop van de middag weer is afgenomen. Het weer, temperaturen tussen 25 en 29 graden en zon dus. Later kunnen in het oosten wat buien vallen, mogelijk met onweer.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. cantaré. Cuando se inma a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taita yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré. se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.